Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een belastende geluidsopname van Donald Trump is uitgelekt. In de opname zegt de Amerikaanse oud-president dat hij geheime documenten in handen heeft... die nog niet zijn vrijgegeven. Het geluidsfragment is uitgezonden door CNN. Delen van de opname worden geciteerd in een federale aanklacht tegen Trump... voor het achterhouden van geheime documenten na het einde van zijn presidentschap. Volgens de aanklager heeft Trump in het gesprek onder meer zeer geheime documenten... over het Iraanse kernwapenprogramma getoond. Trump ontkent dat. De Russische president Poetin heeft de piloten geëerd die zijn omgekomen bij de muiterij van afgelopen weekend. Hiermee bevestigt hij eerdere berichten van militaire bloggers dat verschillende Russische vliegtuigen door Wagner-huurlingen zijn neergehaald. Om hoeveel piloten of vliegtuigen het gaat is niet bekendgemaakt. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft het Oekraïense leger gisteren in alle sectoren vorderingen gemaakt. Dat zei hij in zijn nachtelijke videotoespraak. Of het Oekraïense leger daadwerkelijk vooruitgang heeft geboekt is niet onafhankelijk te checken. Zelensky heeft gisteren het front bezocht. Volgens officiële informatie was hij op de grens tussen de regio's Zaporizhia en Donetsk... waar het Oekraïense leger de afgelopen weken een aantal plaatsen heeft heroverd. De dader van de bloedige aanslag vorig jaar in Colorado Springs op een LHBTI-nachtclub is veroordeeld tot levenslang... Anderson Lee Aldridge bekende in de rechtszaal dat hij vijf mensen had doodgeschoten. 17 mensen raakten gewond. Aldridge zei tijdens het proces niets over een mogelijk motief. De schutter, die de neonazi-website runde, ontkende wel dat het ging om een haatmisdrijf. Het weer, vanochtend wat losse buien in het noordoosten van het land.